uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In het dorp Bergentheim in Overijssel is een auto op hoge snelheid een woning binnengereden en op zijn kop in de woonkamer terechtgekomen. Waarschijnlijk waren op het moment van de crash twee mensen in de woning. Volgens de regionale krant De Stentor zijn er twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Of dat bewoners waren of mensen uit de auto is niet bekend. Volgens omstanders werd de auto achtervolgd door de politie en raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt. Vier grote musea vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Het zijn het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Centraal Museum in Utrecht... Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Kunstmuseum in Den Haag. Ze zeggen dat het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector niet genoeg is. In een brief aan de cultuurwethouders van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag roepen ze op om ook bij het Rijk aan te dringen op meer steun. In Brazilië zijn in 24 uur tijd 600 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal doden sinds het virus in Brazilië uitbrak. Het dodental staat er nu op bijna 8000, veruit het hoogste in heel Zuid-Amerika. Vooral de steden Sao Paulo en Rio de Janeiro zijn zwaar getroffen. De hoofdstad Fortaleza gaat vrijdag op slot. In totaal zijn er in Brazilië zo'n 115.000 coronabesmettingen geteld. En de Walt Disney Company heeft zijn winst het afgelopen kwartaal met ruim 90% zien dalen, naar 460 miljoen dollar. De pretparken en vakantieresorts van Disney zijn door de coronapandemie dicht en cruises van het bedrijf gaan niet door. Wel trok de streamingdienst Disney Plus ruim 5 miljoen abonnees extra, maar die dienst draait tot nu toe verlies. Het weer. Het is helder en de temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden. In het binnenland is er kans op een mistbank.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day, day, day, day, day, day, day. day, day, day, day. headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.